Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Burgemeester Kaan van Londen heeft in een videoboodschap zijn medeleven uitgesproken... met slachtoffers en nabestaanden van de aanslag van vanmiddag. Kaan zegt dat niemand bang hoeft te zijn... omdat Londen een van de veiligste steden ter wereld is en blijft. We zullen nooit geïntimideerd worden door terrorisme, zegt Kaan. De dader van de aanslag reed op Westminster Bridge twee voetgangers dood. Twintig mensen raakten gewond, van wie twaalf ernstig. Twee van hen verkeren in levensgevaar. Bij het parlementsgebouw stak de dader een politieman dood. Toen hij naar binnen probeerde te komen werd hij door de politie doodgeschoten. Het parlementsgebouw is inmiddels helemaal ontruimd. Ook lagerhuisleden die na de aanslag van vanmiddag uren vastzaten... zijn naar een veilige plaats gebracht. De gedupeerden van de scheepsbotsing op de stuw bij Graven blijven mogelijk zitten met een enorme strop. De rederij hoeft maximaal 912.000 euro schadevergoeding te betalen, heeft de rechter in Rotterdam bepaald. En dat terwijl de schade vermoedelijk in de tientallen miljoenen loopt. De rederij heeft met succes een beroep gedaan op een regeling waarbij de schadevergoeding na een scheepvaartincident kan worden beperkt. Door de aanvaring eind december zakte het waterpeil op de Maas en kon er wekenlang niet gevaren worden. Woonboten kwamen scheef te hangen. Prinses Beatrix heeft in Paleis het Loo een hoedententoonstelling geopend. Er zijn 111 hoeden te zien die zij heeft gedragen in de 33 jaar dat zij koningin was. De conservator van het Loo zegt dat Beatrix een voorkeur had voor uitgesproken hoeden... die goed bij haar jurken en haar persoonlijkheid pasten. De meeste hadden een opwaartse lijn, waardoor haar gezicht goed te zien was. Behalve tijdens de begrafenis van prins Klaus. Toen droeg ze een hoed met een neerwaartse rand die haar wat privacy gaf. De tentoonstelling Chapeau is tot eind augustus te zien in Paleis Het Loo. Het weer, het is droog, minima vannacht tussen 1 en 4 graden. Morgen is het vrij zonnig.